Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël moet er snel voor zorgen dat er meer brandstof de Gazastrook inkomt. Dat zegt Amerika. Ziekenhuizen in Gaza gebruiken generatoren voor stroom en die hebben brandstof nodig. Ook vallen er daardoor regelmatig telefoonverbindingen uit. De afgelopen dagen liet Israël per dag 70.000 liter brandstof Gaza in. Tijdens de gevechtspauze was dat nog 100.000 liter. CNN meldt dat Israël nog een paar weken over de grond oorlog voert in Gaza tegen Hamas. Daarna is de oorlog niet voorbij, maar wordt er waarschijnlijk wel minder heftig gevochten. De provincie Zeeland is boos op ProRail. Sinds een week rijden er veel minder treinen en dan ook nog eens een stuk trager. Dat komt door de vele plensbuien in november. Door de regen is het spoor verzakt tussen Bergen-op-Zoom en Vlissingen. Zeeland vraagt zich af of het oplossen van dat soort problemen in de Randstad ook zo lang zou duren. En praalwagens, duizenden dansers en 25 carnavalsgroepen. Dit is vanaf nu internationaal UNESCO-erfgoed. Met z'n allen lekker door de straten van Rotterdam stringen. Het is gewoon helemaal geweldig. Het is sowieso leuk door de vibe. En omdat je verschillende muziek hoort van verschillende culturen. Het zomercarnaval in Rotterdam dus. Drie jaar geleden nomineerde het kabinet het evenement voor de internationale lijst... omdat het de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt. Ieder jaar komen honderdduizenden mensen naar Rotterdam om het zomercarnaval carnaval mee te maken. En de oranje vrouwen hebben het gisteravond bizar spannend gemaakt. Ze wilden zich tegen België plaatsen voor de volgende ronde van de Nations League... en hadden een beter doelsaldo nodig dan concurrent Engeland. De beslissing viel pas in de allerlaatste seconde, vertelt onze commentator. Het werd 3-0. Toen dachten we, we zijn er. Toen scoorde Engeland, toen viel het stil. Toen moesten we met z'n allen hier op de perstribune naar de Belgische keeps te wijzen. Die kant op moeten jullie. En toen was daar weer Damaris. Nog nooit meegemaakt, maar wel fantastisch. Wat een feest hier in Tilburg. Oranje is dus door naar de finale ronde. Als ze nog één potje winnen, plaatsen de vrouwen zich ook voor de Spelen in Parijs van komende zomer. En het weer nog. De dag begint grijs met in het noordoosten nog wat natte sneeuw of regen. Later wordt het bijna overal droog en is er ook best wat zon bij 2 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen staan er een paar files door ongelukken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht sta je daardoor bijna een half uur in de file... tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkenveen. Door een ongeluk daar zijn er drie rijstroken afgesloten. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Rottepolderplein. Dat kost je ook een half uur extra vanaf knooppunt Beverwijk. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht... En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file voor de aansluiting met de N246.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 only you I want. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Baby, I'm calling. Only you I'm calling. Every other guy they lie, you know. I blow the Mandela, you know. See everything don't go, you know.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 Het Oekraïense leger zegt dat het tientallen Russische drones heeft neergehaald. Het zijn kamikaze-drones die neerstorten en zich dan opblazen. Geldautomaten waar je als ondernemer briefgeld kunt storten doen het vaak niet. Daardoor moeten winkeliers langer met veel geld bij zich rondrijden op zoek naar een andere automaat.